Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Veghel maken ze zich klaar voor de eerste vaccinatie. Vanochtend gaan de coronaprikken in de armen. Sanna Elkadiri is om half negen als eerste aan de beurt. Zij werkt in een verzorgingshuis. Ze legt uit waarom ze zich laat inenten. Ik denk als je in de zorg werkt en dat je dit werk eh, eh, doet... Eh, voelt het eigenlijk gewoon als een soort verplichting ook naar je cliënten om, om ja, om je eigen gewoon in te gaan nenten. Ook voor hun, maar ook voor, je, voor jezelf. De eerste... Geruststelling voor jezelf. De eerste vaccinatie is live op tv te zien op NPO 1. Behalve verpleeghuismedewerkers krijgt ook een deel van het ziekenhuispersoneel vanaf vandaag een prik. Het gaat dan om medewerkers op de intensive care, de spoedeisende hulp en de corona-afdelingen. De stemmentellers zijn nog druk bezig in de Amerikaanse staat Georgia. Daar mochten inwoners gisteren stemmen voor de Senaat. Dat is belangrijk voor de nieuwe president Biden. Wie de meerderheid in de Senaat heeft, kan zijn wetten makkelijker doorvoeren. Het gaat nek aan nek, maar het lijkt erop dat de partij van Biden, de Democraten, inderdaad de meerderheid halen, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Dit geeft echt een enorme extra glans aan de overwinning van Biden van afgelopen november en extra slagkracht eh, aan zijn presidentschap. Als de musea straks weer open gaan, dan kan je in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam kijken naar de mondkapjesmeeuw. Het is de eerste aanwinst van het jaar. Dier werd vorig jaar doodgevonden met een mondkapje om de poot. Voor het museum is het een mooie aanwinst. Nou is het wel zo dat deze meeuw niet overleden is aan het feit dat hij een mondkapje eh, om zijn poot heeft. Maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd, want dit stukje mondkap kan natuurlijk ergens blijven haken. Dan zit zo'n meeuw ergens aan vast, kan niet meer weg, nou, dan gaat hij ook dood. Het museum heeft trouwens wel meer bijzondere dieren in de collectie. Zoals de dominomus, die tienduizenden dominosteentjes liet omvallen bij een recordpoging. Of een egel die klem kwam te zitten in een McFlurry-bekertje. Het weer, is nu nog droog, maar in de loop van de ochtend kan het in Limburg een beetje gaan sneeuwen. Later ook in het oosten. En ook het westen krijgt een buitje, maar dat is gewoon regen. Het wordt een of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Dijk en Purmerend Zuid.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 Vandaag begint in Nederland het vaccineren tegen corona. Straks om half negen wordt in Veghel officieel de eerste prik gezet... bij Sanna El Kadiri, die in Bokstol werkt in een verpleeghuis. In de Amerikaanse staat Georgia zijn de stembureaus voor de senaatsverkiezingen gesloten. Verschillende Amerikaanse nieuwszenders melden dat het een nek aan -nek race is. Voor aankomend president Biden is het cruciaal dat de twee democratische kandidaten winnen. Twee kinderen die ruim zes jaar geleden door hun moeder uit Limburg werden ontvoerd... zijn opgedoken in Oostenrijk. De moeder bleek daar in het ziekenhuis te liggen. Toen ze werd opgepakt werd duidelijk waar de kinderen zaten. En het weer. In de loop van de dag van het oosten uit sneeuw of natte sneeuw. In het westen regen en het wordt een graad of twee.